Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. Het zijn geld verspild. Dat blijkt uit mededelingen van medewerkers en uit interne stukken. Het personeel heeft vooral kritiek op COA-bestuursvoorzitter Noorten Albayrak. Zo zou ze een schrikbewind voeren. In een reactie schrijft Albayrak dat ze zich niet in de situatie herkent. Minister Leers heeft laten weten dat hij komende dag een gesprek heeft met de Raad van Toezicht van het COA. In de Libische stad Beni Walid zouden 17 buitenlanders zijn gearresteerd, onder wie Fransen en Britten. De claim komt van een woordvoerder van kolonel Gaddafi op de Syrische tv-zender Arai TV. Zo gaan om een groep technische experts bestaande uit 13 Fransen, 2 Britten, iemand uit Qatar en iemand uit Azië. Beni Walid is een van de laatste steden in Libië waar Gaddafi een sterke aanhang heeft. Zaterdag claimde Arai TV dat Gaddafi-aanhangers NAVO-militairen hadden opgepakt de NAVO heeft ontkend dat dat is gebeurd. De politie in Zeeland heeft een 21-jarige man uit Vlissingen opgepakt. Hij wordt in verband gebracht met de schietpartij in Vlissingen... waarbij afgelopen dag een 26-jarige man ernstig gewond is geraakt. Het incident speelde zich af op een parkeerplaats bij een bioscoop. Het slachtoffer ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De SPD is bij de deelstaatverkiezingen in Berlijn opnieuw de grootste partij geworden. De Sociaaldemocraten van burgemeester Wowereit haalden ruim 28% van de stemmen. De christendemocratische CDU kwam uit op 23%. En de Piratenpartij, die zich vooral inzet voor de privacyrechten van burgers, komt met 9% voor het eerst in het deelstaatparlement. De liberale FDP haalde met 1,8% de kiesdrempel niet. En ook de nieuwe anti-islampartij De Vrijheid kreeg in Berlijn geen voet aan de grond.